met het RWS Journaal. In de loop van vandaag zo'n 500 huishoudens zaten sinds zaterdagochtend zonder. Door een lek in een leiding was er water bij het gas gekomen. Na schoonmaak van de leidingen konden afgelopen avond al de eerste huizen weer worden aangesloten. Vanaf 8 uur vanochtend gaat het aansluiten verder. Drie scholen in Ede blijven komende dag voor de zekerheid wel dicht. Zo'n 800 leerlingen hebben een extra dag vrij. Een deel van het politiebureau in Venlo is vannacht ontruimd... nadat een bezoeker een gevonden granaat had binnengebracht. De granaat ligt op de parkeerplaats van het bureau... en de omgeving rond het pand is afgezet. De explosieve opruimingsdienst neemt het explosief mee en maakt het onschadelijk. Een groot deel van het metroverkeer in Londen ligt tot zeker 6 uur vanavond plat. Personeel van de metrostations is bezig met een 24-uur staking... omdat de loketten worden gesloten en banen verdwijnen. De medewerkers zijn bang dat de stations minder veilig worden als er minder personeel is. Vorig jaar verdwenen er volgens de vakbonden al ruim 800 banen. Burgemeester Kaan van Londen noemt de metrostaking zinloos... en zegt dat miljoenen inwoners van de Britse hoofdstad er last van krijgen. De stad zet ruim 150 bussen in als vervangend vervoer. De open dag van de gerenoveerde Tunnel heeft zo'n 10.000 bezoekers getrokken. De tunnel is negen maanden dicht geweest vanwege grondige aanpassingen. Zo zijn de buizen hoger geworden en is de beveiliging verbeterd. De vernieuwde tunnel in de A22 tussen Velzen en Beverwijk gaat volgende week maandag open voor autoverkeer. Het weer nog bewolkt met in het zuiden kans op dichte mist. Het koelt af tot rond het vriespunt en kan plaatselijk ook glad zijn. Overdag grotendeels grijs. Tegen de avond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het wordt een graad of vijf. Dinsdag vrijwel overal droog, met iets meer zon. De dagen daarna wordt het opnieuw wisselvallig.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. lucky strike. Got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me, me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like. lucky strike, stuck in a she take me to the sky it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Your rocking, keep me up all night. One in a million. My lucky strike.